Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Tweede Kamerleden Pieter Omtzigt en Joost Eertmans zijn gisteravond in Albergen geweest... waar opnieuw werd gedemonstreerd tegen de komst van 200 tot 300 asielzoekers in een voormalig hotel. De regering heeft daartoe besloten buiten de gemeente om. Omtzigt heeft veel vragen bij de gang van zaken, zei hij in het radioprogramma Langs de Lijn en Omstreken. Hij wil een concreet plan zien en vindt dat de staatssecretaris het besluit in Albergen moet uitleggen. Eertman sprak de betogers toe en riep hen op om hun protest vol te houden... omdat het kabinet volgens hem hoopt dat het allemaal wel overwaait. Het UWV schakelt bij de medische keuring van 60-plussers voorlopig geen arts meer in. Dat schrijft minister Van Gennep van Sociale Zaken volgens Dagblad Trouw binnenkort aan de Tweede Kamer. Door een gebrek aan UWV-artsen is de wachttijd voor de keuring opgelopen tot gemiddeld 18 weken. Veel langer dan de wettelijke termijn van 8 weken. Het idee is nu dat arbeidsdeskundigen van het UWV tijdelijk gaan beoordelen of 60-plussers voor een via-uitkering in aanmerking komen. Op het strand van Texel is een dode spitssnuitdolfijn aangespoeld. Dat meldt SOS Dolfijn. Het gaat om een vrouwtje van 4 meter lang. Het dier werd gevonden door een wandelaar. De dolfijn wordt van het strand gehaald en naar de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht gebracht voor onderzoek. Mogelijk is het aangespoelde dier een van de drie spitsnuiten die een maand geleden in de problemen raakten bij Zandvoort. Strandgangers wisten toen te voorkomen dat een van de dolfijnen aanspoelde. Maar er was ook een vrouw die op het dier ging liggen.